Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het Griekse ministerie van Financiën. Genoeg banken akkoord zijn gegaan met de schuldendeal. De internationale banken konden tot gisteravond 9 uur aangeven of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. Als er niet genoeg banken meedoen, gaat de deal niet door. En dan krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa, waardoor het land nog deze maand failliet gaat. Italiaanse politici zetten vraagtekens bij de mislukte reddingsoperatie van gijzelaars in Nigeria door Britse special forces. Daarbij kwamen gisteren een gegijzelde Brit en Italiaan om het leven. De Italianen beklagen zich er volgens de BBC over dat de Britse premier Cameron vooraf niet met Italië heeft overlegd. Een woordvoerder van de Britse premier zei dat er geregeld contact is geweest met Rome over deze zaak. Op bijna de helft van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schultz heeft de Kamer geschreven dat ze 130 wil toestaan op 45% van de snelwegen. Ze wilde aanvankelijk de hogere maximumsnelheid invoeren op 58% van de snelwegen. Maar volgens het CDA zijn daarvoor veel wegen niet veilig genoeg en ook zijn er soms milieubezwaren. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij in een psychiatrisch ziekenhuis. Een gewapende man kwam het gebouw binnen en opende met halfautomatische wapens het vuur. Daarbij viel één dode en raakten zeven mensen gewond. De schutter werd kort daarna tijdens een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 door tijdens de discorage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit van de Tramps. Andere grote hits waren Shout en Disco Inferno. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina en was 74 jaar. Het weer is overwegend bewolkt.